Michiel van der Velde met het NOS Journaal. Charlie Kirk heeft postuum een hoge Amerikaanse onderscheiding gekregen. President Donald Trump kende hem de Presidential Medal of Freedom toe. Die wordt uitgereikt aan mensen die een uitzonderlijke bijdrage leveren... aan de veiligheid of nationale belangen van de VS. Het is de hoogste burgerlijke onderscheiding van het land. De weduwe van Kirk kreeg de medaille overhandigd. Charlie Kirk werd vorige maand doodgeschoten bij een bijeenkomst met studenten. De rechtsradicale activist was een vertrouweling van Donald Trump. De burgemeester van Uithoorn in Noord-Holland betreurt dat een demonstratie tegen de opvang van asielzoekers in zijn gemeente is uitgelopen op ongeregeldheden. Hij zegt dat de gemeente zich niet laat meeslepen door de luidste of felste stemmen. Bij de demonstratie in Uithoorn werden vier mensen aangehouden. Betogers gooiden met eieren en de politie werd bekogeld met vuurwerk. Ook in Houten was een protest van zowel voor- als tegenstanders van een AZC. Daar werden drie mensen opgepakt. De wereldeconomie lijkt tot nu toe niet hard geraakt te worden door de handelsoorlog tussen landen. Dat meldt het Internationaal Monetair Fonds in de nieuwe groeivoorspelling. De aangekondigde heffingen door de Amerikaanse president Trump zijn in veel gevallen verlaagd door het sluiten van handelsakkoorden, onder meer met de EU. Toch zegt het IMF dat de daadwerkelijke gevolgen van de handelsoorlog nog niet te overzien zijn. En ook blijft er onzekerheid over de koers en stabiliteit van de wereldeconomie, zegt het IMF. Oekraïne heeft in juli en augustus fors minder militaire hulp gehad van bondgenoten dan eerder dit jaar. Het gaat om 43% minder wapens, munitie en ander materieel. Het Duitse onderzoeksbureau dat dit bijhoudt noemt het een verrassende ontwikkeling en heeft er geen verklaring voor. Het weer bewolkt met kans op wat motregen. In het oosten kan het mistig worden.